5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op op voordeelshop heeft faillissement aangevraagd. Daardoor zijn bijna 1200 banen in gevaar. De drogisterijketen heeft ongeveer 150 winkels in het hele land en een webshop. Die blijven voorlopig open. Op op voordeelshop verkoopt vooral huishoudelijke en verzorgingsproducten van aanmerken tegen lagere prijzen. In elk geval morgen komt er geen nieuwe stemming in het lagerhuis over de brexit. Dat valt op te maken uit een verklaring van de Britse premier May. Ze zei dat ze niet genoeg steun heeft om haar overeenkomst met de EU... voor een derde keer in stemming te brengen. Mogelijk wordt er later deze week wel gestemd over alternatieven. Het is onzeker of 300.000 mensen met een laag inkomen... die een relatief hoge huur hebben... een bevriezing of korting op die huur kunnen krijgen. Woningcorporatie Koepel Edes en de Woonbond zijn het oneens over een akkoord dat ze sloten. De Belangenorganisatie voor Huurders ging ervan uit dat de woningcorporaties de kortingen en bevriezing van de huur nog dit jaar zouden doorvoeren. Maar de woningcorporaties zeggen dat ze niet verplicht zijn om dat te doen. Criminelen hebben in het zuidwesten van Engeland met behulp van dode ratten, drugs, mobieltjes en simkaarten een gevangenis binnengesmokkeld. Cipiers vonden de ratten op de binnenplaats. Ze waren opengesneden, volgestopt en daarna over de muur gegooid. Eerder gebruikten criminelen daar al tennisballen en duiven voor. Voetbalclub PSV krijgt komend seizoen vijf nieuwe hoofdsponsors. Het zijn Philips, ASML, VDL, Jumbo en de Hightech Campus Eindhoven. Ze komen als Brainport Eindhoven op de shirts te staan. De huidige hoofdsponsor van PSV, Energie Direct... komt volgend seizoen op de achterkant van de shirts te staan. Het weer. Lokaal valt nog een bui, maar op de meeste plaatsen is het vanavond droog en de wind neemt af. Minima vannacht tussen 2 en 6 graden. Morgen in het binnenland nog een bui, er is ook wat zon en het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan de files met 10 minuten of meer vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoop het Rotterpolderplein 20 minuten.